Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Schiphol-medewerkers gaan meer verdienen. Dat is een van de afspraken die de luchthaven met de vakbond heeft gemaakt over een nieuwe CAO. Een staking die op de planning stond gaat nu niet meer door, zegt FNV. Verslaggever Youssef Abjai. Het grote probleem is, op Schiphol is vooral het personeelstekort. Het tekort aan schoonmakers, beveiligers, bagageafhandelaars. Met een akkoord maak je het natuurlijk aantrekkelijker om te komen werken op Schiphol... of om te blijven werken op Schiphol. Maar je hebt niet van de een op andere dag die mensen gevonden om hier te komen werken. Dus de verwachting is dat het hier ook druk blijft op de luchthaven de komende weken. Details over de nieuwe afspraken tussen Schiphol en de vakbonden worden morgen bekendgemaakt. In Vlaardingen in Zuid-Holland zijn vanmorgen 18 mensen ontdekt die zich in de laadruimte van een vrachtwagen hadden verstopt. Vijf zijn minderjarig. Ze zijn allemaal aangehouden. Net als de chauffeur van de vrachtwagen. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. Alle inklimmers hadden de Turkse nationaliteit. In Amstelveen zijn zes brugklassers gewond geraakt nadat een tribune was ingestort bij een sportveld. De kinderen die op de tribune zaten kwamen daardoor met een klap op het veld terecht. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Bij het sorteercentrum van PostNL in Nieuwegein zijn ze super druk. Alle schoolexamens die gemaakt zijn worden daar verzameld en opgestuurd voor een tweede correctie. De examenpost wordt op een speciale manier gesorteerd, want er mag niks fout gaan. Deze medewerker vertelt hoe het in zijn werk gaat. les leggen we de één voor één op tussen de streepjes. En hij wordt alles gelezen door deze machine. Dan gaan wij de heer scannen. Hij zegt tegen mij Q, Q1. Dan moet ik, lampje brand, moet ik bij de Q1 neerleggen. Vorig jaar ging het niet helemaal soepel. Toen zijn van drie scholen examens kwijtgeraakt. Om te voorkomen dat dat nog een keer gebeurt zijn de enveloppen knaloranje gemaakt. Dit jaar hebben we ze wat steviger gemaakt, maar ook vooral ja, fel. Het moet echt pijn doen aan je ogen, zodat we het allemaal zien ja, dat er examens erin zitten. In totaal komen er in het postsorteercentrum 100.000 examenpakketten langs. Het weer, hier en daar trekken er buien over. Het kan ook onweren. Morgen vooral in het midden en noorden veel regen. In het zuiden blijft het droog. Het wordt maximaal 15 tot 19 graden.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 Good morning. Good morning, Een heel goedemorgen. Welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik stel vandaag het programma samen en presenteer het ook. En u luisterde natuurlijk naar de openingstune van Judy Garland en Mickey Rooney. Good morning. Ik heb vandaag een uitzending eh, samengesteld met eh, de piano als eh, centraal instrument. Vele bekende pianisten, maar ook een aantal onbekende pianisten komen voorbij. En de eerste die ik klaar heb liggen is Hank Jones. Hij speelt samen op piano met Ron Carter op bas en Tony Williams op drums. Het is meteen een live nummer. Ze hebben het opgenomen in de Village Vanguard in 1977. Ze hebben maar liefst drie albums toen opgenomen. En ik ga een nummer draaien van het tweede album... Het nummer heet eh, The Windflower en het is een, eh, een mooie ballad. Good morning. Natuurlijk, Dave. Windflower met Hank Jones, Ron Carter en Tony Williams. Ook wel The Great Jazz Trio. Ik ga verder met een zangeres. Een zangeres die dit jaar op het Sea Jazz Festival komt. Ik ga daar naartoe en ik zat zo door de lijst van artiesten te kijken... en ik kwam haar tegen en ik kende haar nog niet. En ik heb het al vaker over gehoord, eh, eh, benoemd. Jazz is een ontdekkingstocht. En ook voor mij na al die jaren eh, CFM Jazz. En deze zangeres, Marley Munro ze verscheen uit het niets in 2021 met haar debuut The Black Acid Soul. Deze Amerikaanse was vroeger actief in de christelijke muziekwereld... maar voelde zich daar niet thuis. En met de juiste mensen om zich heen imponeerde ze in 2020... met de single Blackbird, een nummer van Nina Simone. Haar authentieke geluid heeft het scherpe randje van Tina Turner... de power van Chaka Khan en de heesheid van Celeste. En zij heeft eh, haar artiestennaam aangenomen Lady Blackbird... Ik ga twee nummers draaien van haar album uit 2021. Eh, lost and Looking ga ik mee beginnen. En daarna It Will Never Happen Again. I'm lost and I'm looking for my baby Wonder while my baby can't be found. Lost and looking for my baby. Lord, no, my baby ain't around. So I'm lost and looking for my baby. my baby can be found lost. I'm just searching for my baby. Cause I Lady Blackbird. Onthoud haar naam, ik denk dat zij een hele grote gaat worden. volgende artiest die ik klaar heb liggen is Archie Shep. Archie Shep, een um, ja, bekend artiest vooral vanuit de free jazz. Hij speelt hierop samen met de pianist Horace Parlen. En ze hebben een aantal blues-georiënteerde stukken uitgebracht uit de jaren 20. En daarvan heb ik uitgekozen St. James Infirmary. Het album heet Trouble in Mind. Het komt uit 1980... En eh, ja, het gaat hier natuurlijk om Archie Shep op uh, tenorsax en uh, eh, Horace Dat was Archie Shep op tenorsax en um, Horace Parlan op piano. Eh, ik zit me bij na de inzien te bedenken. Oh, Archie Shep speelt ook sopraansax en ik denk dat dit een sopraansax was. Maar goed, ehm, Archie Shep speelt ook op North Sea Jazz dit jaar. Dus als u hem wil zien, hij komt op zondag. Ik ga verder met Carmel Jones. Hij wordt op piano vergezeld door Barry Harris. Carmel Jones is een trompetist. Hij uh, verhuisde vanuit Amerika naar Europa in de jaren 60. Net zoals een aantal andere eh, artiesten. En kwam daar een, door een beetje op de achtergrond in, eh, in de jazz scene. Maar hij heeft een aantal hele mooie nummers gemaakt. En ik heb van het album J-Hawk Talk uit 1965 uitgekozen Willow Weep For Me. En naast ehm, Barry Harris op piano wordt Carmel Jones vergezeld door tenorsax Jimmy Heat op bas George Tucker en drums George Roger Humphries. Willow Weep For Me. Carmel Jones met ehm, Willow Weep For Me. Voor het volgende nummer opnieuw een eh, fantastische trompetist... en een eh, fantastische pianist. Het nummer heet Blues in the Night... en ik kan ze het beste aankondigen met de albumtitel... Louis Armstrong meets Oscar Peterson uit 1957. My mama done told me... When I was in knee pants... My mama done told me... And Yes, woman's sweet talk. Give you the big eye. But when the sweet talking is done, a woman's a two-faced, a worrisome thing to leave you singing the blues in the night the range is falling. Yeah, the trains are calling. Woo wee. My mama done told me. Yeah, that lonesome whistle blowing across the trestle. Woo wee. Yes, my mama done told me. Ah, wee, da the blues in the night. The evening breeze will start the trees are crying and Nou, zoals u merkt, een eh, technisch probleempje met, eh, met de computer. Ik ga het eh, nummer verder proberen aan de praat te krijgen. Een ogenblikje. pounds? Oh, it'd be some big talk. But there's one thing I know. Our woman's a 2 face a worrisome thing who leave you singing the blues in the night. some big talk too. But there's one thing I know. Yes, a woman's a two-faced or worse, something who leave you singing the blues in the night. Oh, my lowlights, my mama. mama was right. There's a oh, blues every night. Ja, dat waren Louis Armstrong en Oscar Peterson. Ondanks een technisch probleempje heb ik het nummer toch eh, afgemaakt. Ik ga verder met Curtis Fuller, een Amerikaanse jazz-trombonist... Hij speelde onder andere bij uh, de Jazz Messengers met Art Blakey... en hij heeft ook een eh, succesvolle eigen carrière. Van een eh, verzamelalbum The Complete Blue Note Sessions ga ik draaien Again... zo verder met ehm, Chad Baker en Russ Freeman. Russ Freeman is de pianist in dit geval. Hij wordt vergezeld door Chad Baker natuurlijk op trompet... Leroy Finneker op bas en Shelly Mann op drums. Het komt van het album ehm, de Chad Baker en Russ Freeman Quartet uit 1956. Het is opnieuw uitgebracht in 1998 op cd. Het was eigenlijk een album eh, onder de naam van Russ Freeman alleen... Ehm, maar natuurlijk vanwege de bekendheid van Chad Baker... hebben ze hem in de reissue eh, in 1998 toegevoegd aan de titel. En ehm, bijna alle nummers op dit album zijn composities van Russ Freeman. En ik heb uitgekozen Embling. En uh, gaat u luisteren naar Russ Freeman, Chad Baker, Leroy Finneker en Shelly Mann. U luisteren naar eh, Russ Freeman met Chet Baker, eh, Leroy Finneker, uh, eh, Bas en Shelley Man op drums. Ik ga verder met het laatste nummer van het eerste uur van ZFM Jazz. Ik ben natuurlijk zo direct terug met nog veel meer mooie jazzmuziek. Ehm, het volgende nummer wat klaar ligt is van Amina Fikarova. Amina Fikarova is een uh, Azerbeidjaanse pianiste en componiste. Ze heeft zowel een klassieke als een jazzopleiding gedaan... En ze heeft al ehm, een aantal eh, eh, albums uitgebracht sinds 1995. Eh, fusion, R&B, funk, maar ook jazz. Harmonieuze jazz. Ze heeft onder andere opgetreden op het Newport Jazz Festival. Het New Orleans Jazz Festival. En ik heb een album uitgekozen dat heet Above the Clouds. En daarop speelt zij samen met een aantal bekende Nederlandse artiesten... waaronder Tineke Posma op saxofoon en alt-saxofoon... En um, gaat u luisteren naar het nummer Summer Rain van Amina Vikarova. Luister naar Amina Fikarova. Dit is het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz.